Al weken rijden er minder treinen en metro's door de plannen... om de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64. En de president noemt staken een grondrecht... maar hoopt dat er rekening wordt gehouden met families die het land gaan doorreizen... om kerst en oud en nieuw met elkaar te vieren. Macron heeft verder in de wet laten vastleggen dat oud-presidenten in de toekomst niet meer recht hebben om een standaardpensioen van ruim 6200 euro per maand te krijgen. In Berlijn is gisteravond een kerstmarkt ontruimd... nadat de politie een melding kreeg van een verdacht voorwerp. Het gaat om dezelfde markt waar drie jaar geleden een terrorist... twaalf mensen doodreed met een vrachtwagen. Op het terrein is urenlang onderzoek gedaan... maar er is uiteindelijk niets gevonden. De vijf verdachten van de groepsverkrachting in Den Bosch zitten weer vast. De rechtbank die besloot gisteren in hoger beroep dat de mannen die eerder hun rechtszaak in vrijheid mochten afwachten toch vastgezet moeten worden. ze moesten zich binnen 24 uur melden. Eén van hen was al opgepakt bij een vechtpartij en de anderen hebben zich te laat, maar toch wel gemeld. Het weer in de loop van de nacht gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het koelt amper af tot een graad of vijf.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 They say he that journey to the secret place of the most tequila, señor, por favor. Quiero tequila, señor, por favor. señor, por favor. One time you dare, one time you won't. this কাছে wens jullie allemaal fijne dagen en...